Kees Groot met het NOS-journaal. De oppositie in de Tweede Kamer is zeer kritisch over de handelwijze van minister Plasterk bij de 1,8 miljoen communicatiegegevens. Bijna alle oppositiepartijen vragen in het debat over de kwestie waarom Plasterk en zijn collega Hennis niet veel eerder hebben gezegd dat Nederland zelf de gegevens heeft verzameld. De PvdA, de partij van Plasterk, zei op kritische vragen van de oppositie dat de uitkomst van het debat niet bij voorbaat vaststaat. Het hoge waterpeil in de Theems bedreigt nu ook dichtbevolkte gebieden rond Londen. In dorpen rond de luchthaven Heathrow zijn zo'n duizend huizen ontruimd. Het leger is ingezet om te helpen bij de evacuaties. Het treinverkeer in het gebied is ontregeld. Een einde aan het hoogwater is voorlopig niet in zicht. Ook de komende dagen wordt regen verwacht. Nederland heeft opheldering gevraagd over de verdwijning van de Pakistaanse anti-drone-activist Karim Khan. Hij zou in zijn woning zijn gearresteerd. Khan zou deze week naar Nederland komen om te vertellen over zijn persoonlijke ervaring met een aanval door onbemande vliegtuigjes. Hij verloor daarbij zijn zoon en broer. Oud-neuroloog Janssen Steur is veroordeeld tot drie jaar cel. De rechtbank in Almelo vindt onder meer dat zijn handelen heeft geleid tot de zelfmoord van een van zijn patiënten. Dat gebeurde nadat Janssen Steur ten onrechte had gezegd dat ze een dodelijke ziekte had. Het OM had zes jaar cel geëist. TV-producent iWorks komt definitief in handen van het Amerikaanse bedrijf Warner Brothers. Eigenaar Reinoud Oerlemans verhuist naar Los Angeles om iWorks USA te gaan leiden iWorks is bekend van televisieprogramma's als Sterren dansen op het ijs en Flikken Maastricht. Formats van iWorks worden uitgezonden in 50 landen. Margot Boer heeft in Sochi de bronzen medaille gewonnen op de 500 meter. Binnares was de Koreaanse Sangwa Lee. Het zilver ging naar de Russische Olga Fatkulina. Het weer, regen en veel wind. Vannacht daalt de temperatuur tot ongeveer 2 graden. Ook morgen eerst droog, later weer regen. En aan zee is er kans op storm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Door het onstuimige weer verloopt de avondspits in de Randstad een stuk drukker dan gebruikelijk. Zo staat er op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge 7 kilometer en de andere kant op ook 7. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Beest en Zalbommel 10. En de A9 richting Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Heemskerk 14 kilometer door een spoedreparatie. Vanmiddag is daar een ongeluk gebeurd. Linkerrijstok is nog dicht. De A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 7. De linkerrijstok is dicht door een kapotte auto daar. En dan de zuidkant van Amsterdam op de A10 richting de A1 staat voor meer 10 kilometer door een ongeluk.